Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS In de Gazastrook zijn volgens het ministerie van Gezondheid... sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober... 15.500 mensen omgekomen. Het ministerie, dat door Hamas wordt aangestuurd... zegt dat 70% van de doden vrouwen en kinderen zijn. Eerder vandaag zei Hamas al dat de afgelopen 24 uur 700 mensen in Gaza zijn omgekomen. Veel van hen zouden nog onder het puin liggen. Verder is volgens de VN in de Gazastrook zo'n 80% van de Gazanen ontheemd vanwege de oorlog. Uit nieuwe cijfers blijkt dat van de 2,2 miljoen inwoners en naar schatting 1,8 miljoen hun huis zijn ontvlucht. Journalist en oud-Rusland-correspondent Peter Damkoer is overleden. Van 1989 tot 2008 was hij correspondent in Moskou voor de NOS en het AD. Hij overleed aan een hartstilstand in zijn woonplaats in Frankrijk. Peter Damkoer was 77 jaar. In de eredivisie heeft PSV de topper tegen Feyenoord in de Kuip met 2-1 gewonnen. PSV blijft daarmee koploper zonder puntverlies. De voorsprong op nummer 2, Feyenoord, is nu 10 punten. De nummer 3, FC Twente, won in Deventer met 3-1 van Go Ahead Eagles. Ajax won uit met 2-1 van NEC. En FC Utrecht AZ eindigde in 1-1. Op het strand van Vlieland is een dode griend aangespoeld. Het dier werd volgens Omroep zeelt vanochtend gevonden aan de westkant van het eiland. Volgens kenniscentrum SOS Dolfijn is het een bijzondere vondst. In 2018 spoelde er voor het laatst een griend aan in Nederland. De griend is een dolfijnachtige die in grote groepen leeft. Het exemplaar op Vlieland gaat voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht. Het weer vanuit het zuiden geleidelijk sneeuw. Het is net iets boven het vriespunt en op veel plekken blijft de sneeuw liggen. Later vanavond droog, maar in het noordoosten sneeuwt het tot diep in de nacht. Morgen bewolkt en een mix van regen en natte sneeuw.